Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW verhoogt volgend jaar de premie van de basisverzekering... met 6 euro tot 118 euro per maand. De hogere premie is volgens DSW nodig omdat de kosten stijgen... onder meer door een forse stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen. DSW is meestal de eerste met het bekendmaken van de premie van volgend jaar. De verzekeraar verwacht dat andere zorgverzekeraars met hun premiestijging... meer in de buurt zullen zitten van de door het kabinet voorspelde 3 euro. De premie bij DSW was de afgelopen jaren lager dan gemiddeld. Ook Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië zeggen nu dat Iran verantwoordelijk is voor de aanvallen op olieinstallaties in Saoedi-Arabië van anderhalve week geleden. Eerder wezen de VS en Saoedi-Arabië zelf al naar Iran. In een gezamenlijke verklaring zeggen de leiders van de drie Europese landen... dat er geen andere uitleg mogelijk is dan dat Iran achter de aanvallen zat. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif ontkent opnieuw dat Iran betrokken was bij de aanval. Als dat wel zo was, was er niets overgebleven van de raffinaderij, aldus Zarif. Vijf jihadisten die hun paspoort was afgepakt, krijgen die toch weer terug. Hun paspoort was ingenomen omdat ze zich in Syrië en Irak hadden aangesloten bij verboden strijdgroepen. Waarom ze de Nederlandse nationaliteit nu terugkrijgen is niet duidelijk. De mannen hebben ook nog de Marokkaanse nationaliteit. In Etteleur zijn gistermiddag drie dakdekkers beschoten. Ze waren aan het werk op het dak van een huis toen het vuur op hen werd geopend. Ze wisten weg te komen en raakten voor zover bekend niet gewond. Korte tijd later hield de politie een man en een vrouw aan. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Waarom er is geschoten op de dakdekkers is niet bekend. Het weer, enkele opklaringen met in het westen kans op een bui. Minima rond 12 graden. Vanmiddag vanuit het westen toenemende bewolking met regen. Met een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 20 graden. Ook morgen nat en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getraind door passagiers. Doe eens lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.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 Oh. rampa, pa pam pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha, tú estás fuera lo normal lo como la vela de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera.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 video di ragazzi pezzi dentro ad un telefono La notte è giovane, sognami adesso Parlami d'amore che domani non sarò lo stesso Intanto cerco il mare, un'aquila reale Tra poche ore, tra poche ore sotto il sole, sotto il sole Diriccione, diriccione, quasi quasi mi pento E non ci penso più, e non ci penso più Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con le onde, con il vento le prendo Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te Sotto il cielo, sotto il cielo Di Berlino, di Berlino Mangio un pezzo panino E ti perdo Faccio schiaffi, faccio schiaffi Con la sotto Come se fossero te, come se fossero te, come se fossero te E io Un sentimento